Demissionair premier Rutte en minister De Jonge laten dan weten welke knopen ze door hebben gehakt over de coronaregels. We weten inmiddels al van alles. Verslaggever Lars Geert zet het even voor je op een rijtje. Dat discotheken en nachtclubs weer open mogen. Verder hoorden we ook dat eh, de mondkapjes gaan verdwijnen op scholen. Want de anderhalve meter gaat eraf. En wat we ook horen over de scholen is dat op het moment dat er een coronageval is in een klas... dat dan niet meer de hele klas naar huis hoeft en in quarantaine eh, hoeft. En een avondje stappen kan dus weer vanaf volgende week zaterdag in de club of de discotheek. Moet je wel je corona-app kunnen laten zien. En een nachtje doorhalen is er niet bij, want om middernacht gaat de club weer dicht. De gegevens van docenten en studenten van ROC Mondriaan liggen op straat. De Haagse opleiding weigerde, de, weigerde te betalen aan de internetcriminelen die de gegevens hadden gestolen. Als wraak is de info online gezet. Hoeveel geld de hackers wilden is niet bekend, maar het zou om een flink bedrag gaan. Er wordt eh, steeds meer drugsafval gedumpt. En waar die stijging vandaan komt, dat weet de politie nog niet. Maar het zou te maken kunnen hebben dat grote drugslabs zich hebben opgesplitst in meerdere kleinere labs. Vooral Limburg is een populaire plek. In die provincie werd dit jaar op 43 plekken chemische troep gevonden. studentenkoor in Amsterdam, de grootste studentenvereniging van ons land, is een studiebeurs kwijt. Ze krijgen die straf voor de uit de hand gelopen ontgroeningen eerder deze maand. Daarbij werden meerdere eerstejaars mishandeld en vernederd. Ze kregen bijvoorbeeld trappen en klappen in het gezicht. Het weer. Vanuit het zuiden trekken de regen- en onweersbuien het land binnen. Lokaal kan het flink plensen. Ook morgen kan er een bui vallen. Het is dan minder warm, 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Badhoevedorp 2 kilometer file door een ongeluk op de rechte rijstrook. 8 kilometer file op de A10 eh, tussen afrit Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer.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 Mijn liefde voor country begon al als kind... toen ik door mijn ouders in slaap werd gewiegd... en opgroeide met de deuntjes van Buck Owens, Merle Haggard, George Jones en Dolly Parton... om er maar een paar te noemen. Excuse Me, I Left My Heart In Here was een eerste kennismaking. Nu nog aandacht voor Never Got a Chance to Say Goodbye and Walk the Footsteps of My Dad. Don Redman begon met zijn vader in 2001 de gelijknamige band en hij gebruikt die naam nog steeds nu hij solo is. wish I cared for the chance to tell you, dear, how much I love you and how I wish I'll see you. Oh, footsteps follow Farrell levert met Long Time Coming een droomdebuut af... dankzij een aantal geweldige muzikanten... maar ook zeker dankzij haar veelzijdige songs en haar fantastische stem. Far Away Across the Sea bevat alles dat een song mooi maakt. waren in het huis van mijn moeder in Californië, waar ik een schrijfblokje heb liggen. Ze vindt het heerlijk als ik thuis ben. Het was de laatste dag van ons verblijf en we zaten te zoeken naar een song. Toen bedacht mijn vriend Red Akins Tequila Little Time. En daarna was de song binnen anderhalf uur klaar. Aldus John Party. pride. I saw the tears falling from your eyes and I thought, well, you're too pretty not to wear a smile. Hope you don't mind if I deze week. Een van de kenmerken van een geweldig country nummer is het vermogen om een emotionele reactie op te roepen. Of het nu van vreugde of van verdriet is. De hit Shizzled in Stone van Weile Vern Gosdin uit 1988 is één van de legendarische tranentrekkers. Crossroads. Country Flashback. Another piece of heaven gone to hell. The words we spoke in anger just tore my world apart. And I sat there feeling sorry for myself. Then an old man sat down beside me and looked me in the eye shirts I know what you're going through. You ought to get down on your knees and thank your lucky stars that you got someone to go home to. You don't I brought these pretty flowers Hoping you would understand Sometimes a man is such a fool Those golden words of wisdom From the heart of that old man Showed me I ain't nothing without Conditional is het enige studioalbum van Clay Davidson, uitgebracht in 2000.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 Real Country prachtige ballad Easy geeft je het idee dat intimiteit een helende balsem kan zijn die helpt de angst en het leed te verzachten die de wereld vaak toebrengt. Tia Coens genres die Sandra de Moor zingt is country een van haar favoriete genres. Daarom besloot ze twee jaar geleden hierin verder te gaan als soloartiest onder de naam Mrs. McBride. Black Coffee is een cover van haar. het klimmende jaar is Fred Pieks stem warmer geworden. De speelstijl van Rens van der Zalm is die van een kalm gedreven alleskunner. Samen laten ze met een creatieve vanzelfsprekendheid de schoonheid van een folksong herleven in Children of Darkness. Now is the time For your loving dear and the time for your company Now when the light of reason fails and fires burn on the sea And now in this age of confusion I have need for your company high was raging, I would offer you my hand. For we are the children of darkness and the prey of a foul command. It's once I was free to go a springtime mind And once the clouds I sailed upon Were sweet as lilac wine Then why have the breezes of summer dear Been laced with a grim design I found Ze begon als Ninon. Tegenwoordig gaat ze als Emily Bennett door het leven. We horen haar met The Lights Are Low. changing Country-muziek uit alle windstreken. Derek Ryan is de golden boy van de Ierse country... met hitalbums, zelfgeschreven hitsingles... kastkrakende live tours en een leger aan trouwe fans. Derek's opkomst is in een fenomenaal tempo verlopen. The Simple Things is een van zijn songs. me home Watching the sun Coming is traditioneel, kleurrijk en vol met creatieve liedjes. Shara Farrell weet goed met de druk om te gaan en een plaat uit te brengen waar nog lang over nagepraat en geluisterd gaat worden. At the End of the Rainbow. Dit is het favoriete album van de maand. At the end of the heeft haar album Rhinestone Cowgirl uitgebracht en kreeg goede kritieken. Ik heb mijn hart en ziel in de songs en het project gestoken en ben dankzij de lovende kritieken wel content, aldus Olivia. Bakersfield getuigt van haar kunnen. Dankzij Spotify en andere diensten raken we steeds verder vervreemd van de radio. Ik ben blij dat we nog radio hebben. En Brent Moyer is het met me eens. Zometeen nog een uur country. Klein, Ray Charles singing.